Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Shell stopt niet uit eigen beweging met zijn activiteiten in Syrië. Dat heeft president-directeur Benschop van Shell Nederland gezegd na een gesprek met de Tweede Kamer. Hij zei dat een beslissing om Syrië te boycotten uit de politiek moet komen en dat Shell die dan zal volgen. Benschop verwacht dat de EU binnenkort een olieboycott zal afkondigen. De oppositie in de Kamer vindt dat Shell zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en voorlopig moet stoppen in Syrië. De politietop heeft geen duidelijk beeld van de wapenvergunningen die er worden afgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. kwart van de korpsen weet niet hoeveel wapens burgers hebben, hoeveel controles van vergunningen er zijn en hoeveel vergunningen zijn ingetrokken. De korpsen werken met een registratiesysteem waaruit weinig informatie te halen valt. De politie en het ministerie van Veiligheid weten al langer dat het systeem tekort schiet. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid is ermee bezig. De Nationale Overgangsraad in Libië zegt dat strijders van Gaddafi zich uiterlijk zaterdag moeten overgeven. Doen ze dat niet, dan worden de steden die ze nog in handen hebben, waaronder Sirte, met geweld ingenomen. Inwoners van die steden worden opgeroepen om mee te werken. In Alkmaar heeft prinses Maxima het eerste Blijf van mijn lijfhuis geopend, waarvan het adres openbaar is. Het pand heeft een fel oranje deur en het bord maakt duidelijk dat het een opvanghuis is. Daarmee willen de initiatiefnemers onderstrepen dat huiselijk geweld onacceptabel is en dat slachtoffers zich niet hoeven te schamen. Bovendien kan een openbare locatie ook zichtbaar en dus beter worden beveiligd. Honderden Zuid-Afrikaanse jongeren zijn in Johannesburg slaags geraakt met de politie. Het zijn aanhangers van de jeugdleider van het ANC, Julius Malema. Hij is een controversiële figuur in de Zuid-Afrikaanse politiek en heeft het nu ook binnen zijn eigen partij te bond gemaakt. Op een hoorzitting moet hij zich onder meer verantwoorden voor zijn oproep om de regering van Botswana omver te werpen. De rellen braken uit bij het hoofdkwartier van het ANC waar de hoorzitting wordt gehouden. Het weer bewolkt, opklaringen, maar ook geregeld buien. Temperatuur 18 graden, morgen bewolkt en iets warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 150 kilometer file. Het meeste daarvan staat op de wegen rond Amsterdam. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost staat behoorlijk vol. Tussen Westpoort en de Zeeburgertunnel 19 kilometer. A 12 van Utrecht naar Den Haag bij Knopen Oude Rijn 5. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Knopen 10. De A27 naar Breda tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum 20.